Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanpak van de ebola-crisis en op de strijd tegen terreurbeweging IS. Met het vertrek van Hegel zou Obama willen laten zien dat hij zich die kritiek aantrekt. Hegel was de enige republikein in Obama's regering. President Poroshenko van Oekraïne zegt dat er binnen zes jaar een referendum moet komen over lidmaatschap van de NAVO. Dat is tegen het zere been van Moskou, want afgelopen week riep het Kremlin Oekraïne nog op om te garanderen dat het nooit tot de NAVO zou toetreden. Poroshenko zegt dat er plannen zijn die ertoe moeten leiden dat zijn land binnen zes jaar voldoet aan de voorwaarden voor het NAVO-lidmaatschap. Beveiligingsexperts zeggen dat er spionagesoftware is gevonden die zo goed is dat er wel een staat of een inlichtingendienst achter moet zitten. Het virus is gebruikt om overheden, bedrijven en personen te bespieden, zo meldt beveiligingsbedrijf Symantec. Er wordt gesproken van de meest geavanceerde spionagesoftware die tot nu toe is gevonden. Het College Bescherming Persoonsgegevens is niet tevreden met de uitbreiding van zijn bevoegdheden. In een wetsvoorstel staat dat er een boete van ruim 8 ton kan worden gegeven als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Maar het CBP vindt dat de procedure daarvoor veel te bureaucratisch is. Voorzitter Koonstam wil onmiddellijk kunnen optreden. Het CBP krijgt in het wetsvoorstel ook een nieuwe naam, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is internationale onderhandelaars niet gelukt om een akkoord te sluiten over het nucleaire programma van Iran. Groot-Brittannië, China, Frankrijk, Duitsland, Rusland en de VS eisen dat Iran stopt met het verrijken van uranium. Ze willen verhinderen dat er een atoombom wordt gemaakt. Iran zegt dat er alleen energie mee wordt opgewekt. Dan nog het weer, vanavond wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, kan er vannacht vorst aan de grond voorkomen. Ook mist is mogelijk.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 Als je vanaf de A10 Noord via de Zeeburgertunnel naar de A10 Zuid rijdt... kom je tussen de afrit voor Volendam en het knooppunt Watergaasmeer... in 5 kilometer file terecht. Twee rijstroken zijn er dicht bij het eh, knooppunt eh, Watergaasmeer... en ook de afrit Watergaasmeer is afgesloten. A13 richting Rotterdam tussen Delft en Berkel en Roderijs 5... en op de A15 naar Europoort tussen het knooppunt Benelux en Spijkenisse 5 kilometer. Datzelfde geldt voor de A20 naar Goud. Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down.